Goedemiddag, ik ben Hanneke. Dit is het nieuws van NOS op 3. TikTok heeft een dikke boete te pakken. De app moet 345 miljoen euro betalen... omdat ze niet goed genoeg de privacy van kinderen in de EU hebben beschermd... zegt een Ierse privacywaakhond. Mijn techcollega Nando zegt dat TikTok drie dingen verkeerd doet. De eerste gaat over het feit dat als iemand een video deelt, uh, zo'n gebruiker tussen de 13 en 17, dat die automatisch op publiek stond in plaats van op afgeschermd. De tweede gaat over een functie, eh, dat wordt family pairing genoemd, waarmee ouders als het ware kunnen meekijken met het account van hun kind. Die functie wordt eh, slecht ingericht genoemd door de waakhond. En tot slot was het voor kids niet duidelijk of hun, profiel, of hun profiel openbaar of privé was. TikTok heeft al wat dingen aangepast voor kinderen tot 15. Voor de zevende dag op rij hebben klimaatdemonstranten van Extinction Rebellion de A12 in Den Haag geblokkeerd. Volgens Omroep West zaten activisten ruim een uur op de weg. Daarna zijn ze weggehaald door de politie en daarbij werd ook weer een waterkanon gebruikt. Extinction Rebellion wil elke dag de snelweg blokkeren... net zolang tot de overheid stopt met geld stoppen in grote vervuilende bedrijven. 4% van de studenten slikt alleen eens een ADHD-pilletje... zonder dat ze daar een recept voor hebben, zegt het RIVM. Ze gebruiken het spul om zo beter te kunnen studeren. In Groningen zegt zelfs 16% alleen eens iets van Ritalin of Concerta te slikken... om beter te kunnen focussen. De meesten krijgen de medicijnen via vrienden. En zo'n 100.000 mensen hebben, terugkijkend op deze zomer, gestemd op hun favoriete festival. Online op de website FestiLeaks konden ze stemmen. En voor de winnaar moeten we een stukje naar het oosten, naar Douwpop volgens deze onderzoeker wel verklaarbaar. Ze hebben die prachtige locatie in de bossen in Hellendoorn. Ze hebben niet te dure kaartjes, ze hebben niet te duur bier. Ze hebben een line-up die zowel jong als oud aanspreekt. En dat zorgt eigenlijk daar op dat festival voor een hele gemoedelijke sfeer. Andere winnaars zijn Best Kept voor het beste eten en Tomorrowland voor beste festivalterrein. En voor de beste waar voor je geld moet je volgens dit onderzoek naar Zeeland, naar Wijtjerok.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 Go on find a girl. Come on, come on, dance all night. Despite the heat, it will be alright. Baby, van Zandvoort. Fuck you and you and you. I hate your friends and they hate me I'm through, I'm through, I'm through.